zal leiden tot een scheiding der geesten in de samenleving en tot grote verdeeldheid binnen het CDA, mogelijk zelfs een afsplitsing. De brief is ondertekend door onder andere oud-SER-voorzitter Wijfels, oud-fractievoorzitter en minister Andriessen. En PVV-leider Wilders heeft in de reactie op de brief gezegd dat hij nog eens bewijst dat CDA-prominenten een hetsen voeren tegen zijn partij. De Belgische kardinaal Daneels heeft wel degelijk pogingen gedaan om seksueel misbruik in de doofpot te stoppen, ondanks een eerdere ontkenning. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard. Het gaat om de zaak van Geluwe. Deze ex-bisschop misbruikte jarenlang zijn neef. Kardinaal Daneels verzocht de neef in een gesprek de zaak te laten rusten in het belang van de kerk. De neef van Van Geluwe heeft in het geheim geluidsopnames gemaakt van dit gesprek. De kans is groot dat Curaçao door de uitslag van de parlementsverkiezingen op 10 oktober nog geen autonoom land kan worden. Op het Antilliaanse eiland moet uiterlijk 7 september een nieuwe grondwet zijn opgesteld. Dan kan er in de Tweede Kamer over worden gesproken en is 10 oktober haalbaar. Maar nu de coalitie gisteren de meerderheid in het parlement van Curaçao heeft verloren... zal het overleg over een nieuwe grondwet waarschijnlijk langer duren. Het is voor erfgenamen door de huizencrisis steeds moeilijker om het ouderlijk huis te verkopen. Er is een forse prijscorrectie geweest, maar niet alle erfgenamen zijn daarvan doordrongen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars is er in de helft van de gevallen gesproken van gedoe onder erfgenamen. Veel erfgenamen kunnen het niet eens worden over de vraagprijs, waardoor huizen te duur in de markt worden gezet en daardoor te lang te koop staan.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 take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm old.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 FM. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.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 结。 wat je gelooft is waar.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

is just a little sorrow. face in the crowd out in the street walking around Peace. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij.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 you grootste zomerhits aller tijden zijn bekend. Binnenkort hoor je ze allemaal. allemaal. In de Zomerse 50. Zomerse 50. Binnenkort op dit station. Kijk voor meer informatie op zomerse50.nl.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 please enjoy your ride. Cause life just feels so breezy. and easy. Just summer, winter tropical and bright. Like champagne colored